Van 3 uur. Patrick Holtkamp met het NOS journaal De Britse premier Cameron zegt dat de onthoofding van Ellen Henning aantoont hoe vreed islamitische staat is. Hij heeft laten weten dat zijn gedachten uitgaan naar de vrouw en kinderen van de Britse hulpverlener. Cameron zegt dat Groot-Brittannië er alles aan zal doen om de moordenaars van Henning te pakken, te krijgen en te berechten. Minister Timmermans schrijft op Facebook dat Ellen Henning een warm hart had voor medemensen in nood. Hij is volgens de minister van Buitenlandse Zaken gruwelijk vermoord door de nihilistische barbaren van IS. Zijn goedheid heeft hij met de dood moeten bekopen, schrijft Timmermans. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft een video online gezet waarop de onthoofding van Henning te zien is. Henning werd in december ontvoerd toen hij medicijnen naar een ziekenhuis in Syrië bracht. Vorige week stuurde hij een audioboodschap naar zijn familie... waarin hij smeekte om in leven te blijven. IS dreigt in de video weer een andere gijzelaar te doden. Een Amerikaanse oud-militair die Syrische vluchtelingen helpt. In het oosten van India zijn bij een religieus festival 32 mensen omgekomen doordat ze onder de voet werden gelopen. Dat gebeurde in de deelstaat Bihar. De meeste doden zijn vrouwen en kinderen. Zeker 15 mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij Patna, de hoofdstad van Bihar, had zich een grote menigte verzameld voor een traditionele verbranding van beelden, om te vieren dat het goede het kwade had overwonnen.